uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Sigrid Kaag wordt niet opnieuw lijsttrekker van D66 en verlaat de politiek. In een interview met Trouw zegt ze dat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin. Eerder zeiden de dochters van Kaag in het programma College Tour... dat ze hopen dat hun moeder iets anders gaat doen... vanwege de bedreigingen die Kaag krijgt. Vorig jaar stond er nog een man met een brandende fakkel voor haar privéadres... Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Bij D66 komen binnenkort lijsttrekkersverkiezingen. Klimaatminister Jette, fractievoorzitter Pater Notte en minister van Defensie Ollongren... worden genoemd als mogelijke opvolger van Kaag. Bij een Russische droneaanval op Kiev is vannacht één dode gevallen... meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Ook raakten vier mensen gewond... De drones zouden door Oekraïnse luchtverdediging uit de lucht zijn geschoten. Daarna zou puin naar beneden zijn gekomen waardoor gebouwen beschadigd raakten... en op meerdere plekken brand uitbrak. Het is de derde nacht op rij dat Kiev bestookt wordt door Russische drones. In Amsterdam is een verkeersruzie uit de hand gelopen. De bestuurder van de ene auto zou de andere met opzet de berm in hebben gereden... Daarna stapte de inzittende uit en ontstond een steekpartij, zeggen omwonenden tegen AT5. De drie verdachten zijn aangehouden. Twee van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Na maanden van prijsstijgingen beginnen de prijzen van sommige boodschappen langzaam te dalen. Komkommers, aardbeien, aubergines en meloenen zijn in de supermarkt zelfs al goedkoper dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een analyse van databureau Hyper op verzoek van de NOS. Ook de prijzen van zuivelproducten en eieren daalden. Eind vorig jaar kostte een ei in de supermarkt 16 cent en nu nog maar 10. Volgens het databureau zijn de meeste boodschappen in de supermarkt nog wel steeds duurder dan een jaar geleden. Maar is de piek in prijsverhogingen nu voorbij. Het weer, de dag begint wisselvallig met zon, wolken en af en toe een stevige bui. Later op de dag blijft het droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. Y y quería ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar que el niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de más el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de la y viste de y no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado, un gran militar. No te olvides que elijas te tiene que amar.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 Na maanden van stijgingen zijn de prijzen van sommige artikelen in de supermarkt nu aan het dalen. Zo zijn seizoensproducten als komkommers en aardbeien goedkoper, net als eieren en zuivelproducten. Chinese hackers hebben bij zeker 25 organisaties en overheden e-mailaccounts gehackt. Dat zou onder andere gebeurd zijn in de Verenigde Staten en West-Europa, zegt Microsoft. Volgens het bedrijf waren de hackers op zoek naar gevoelige informatie. China ontkent alle betrokkenheid. Het weer, de dag begint wisselvallig met zon, wolken en af en toe een bui.